Dit is John Sauhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en Alkmaar. En op de A15 Gorkum-Nijmegen. Daar wordt geflitst tussen de knooppunten Deil en Valburg.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 Want je gaat hem toch niet na 40 seconden gewoon even fijn afbreken. De I won't back down. Begon deze muziekboulevard op zondag 22 mei. Het is de dag, twee dagen al waar de dag des oordeels. Tenminste, gisteren moest het hem eigenlijk zijn. En als ik dan gewoon op mijn fietsje ergens in de buurt van eh, het vliegveld Valkenburg eh, reed, toen dacht ik van... Is dit nou de dag des oordeels? Nou, was weinig van te merken eerlijk gezegd. Maar goed, eh, je, weet, <laughs> je weet maar nooit. Misschien heeft die, uh, heeft die dominee echt een beetje zitten, zitten slapen, denk ik. Zou zomaar kunnen. En er is ook nog eens een liedje over geschreven. Secretly Sleeping van Juri Zwart. Maar dat heeft dan meer te maken met het slapen, hoor. kijken, niks koop Ik weet wel wat ze wil, maar ik laat er even gaan Zo zit ik voor een dubbeltje op de eerste rang <laughs> Kijken, kijken, niks kopen Perdón weet zeker dat ik hier een hoop mensen een plezier mee doe. Met uh, eh, Mirko Hangermans. Eh, een eh, liedje wat hij vorig jaar geschreven heeft. En hij heeft dat hier in de muziekboulevard ook verkondigd. Het moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet, moet herkenbaar zijn. Het moet universeel zijn. Nou, dat dacht ik wel met die voorjaarsmarkt die op dit moment in Zandvoort aan de, aan de hand is. Nou, daar gaat deze tekst echt bijna letterlijk over. Kijken, kijken, niks kopen. Dus dat, eh, dat is een beetje het liedje wat hij vorig jaar heeft uitgebracht. En als ik die mensen dan met drommen dat wagenmakerspad naar beneden zie lopen... zo uh, schuiven ze langs uh, die jenks naar beneden. Komen ze langs die kapperzaak. En dan zie je ze, zie je ze bij het eerste, de beste ja, stalletje bij het gasthuis plaatje daar ergens gaan kijken. En dan kijken en dan vervolgens niks kopen. En dan gaan ze gewoon weer verder. Dat is zo'n beetje hier zondagmiddag doorbrengen hier in Zandvoort. Het, wordt, dat <laughs> is heel erg leuk. Maar goed, eh, eh, hij had er gewoon een, leuk liedje over geschreven. Daarvoor hoorde je uh, Jordi Zwart en Secretly Sleeping. we, zijn, we zullen haar gaan terugzien bij de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Dachten dat het in juni zal zijn. Duurt nog wel even. Ik geloof de 17e dat ze dan te zien en te horen zijn. Samen met een andere iemand die ik ook ken uit, eh, uit dat wereldje Kashmir Hakim. Dat moet ik trouwens ook nog eens even uit de mottenballen gaan halen. Want ik heb hem al een tijdje weer niet eh, gedraaid. Tenminste, na een nummer van hem niet. Maar ja, dat komt omdat er zoveel aanbod is eh, de laatste tijd. Deze dame zie ik zeker donderdag 26 mei bij de Grote Prijs van Nederland in Pakhuis Wilhelmina. En dat is Donata en Silk Yarns. I'm wrapped up in words distracting me. I watch my brain work like a TV screen. Klaas de Jong. Ja, ja. Eh, je zal maar een uh, gebroken duim hebben. Dan moet je nog eens een keer eh, op zondagochtend werken. En hij is al zo brak. En dan rijden de bussen in plaats van de treinen naar Driehuizen. Want daar moest hij heen gaan. En in de bus klinkt dan nog eens 100% 100%.nl uit de speakers. Met daarop James Blunt. En dan hoor je op een gegeven moment... Nou ja, dan is die dag alweer helemaal gemaakt, denk ik. Heklaas, eh, dus eh, <laughs> ik hoop maar dat je er een beetje doorheen eh, komt. Excused met de automobiel, waarop ik dan toch maar even erachter heb gezet. Nou, dan kan de volgende keer gewoon met die automobiel toch gaan. Misschien dat dat de enige oplossing zou kunnen zijn. overigens, daarvoor hoorden we een hele mooie en een hele sterke Donata. Kramers heet zij helemaal voluit. Met Silk Yarns EP, e die heeft ze gemaakt. En wie weet komt er misschien nog wel meer uit van deze Donata Kramars. Dus dan weet je dat eh, ook weer wat er gaat eh, gebeuren. Ja, en dan eh, bereikte mij een beetje het bericht dat er iemand een beetje in de lappenmand zit. Maar ja, goed, ik vind het altijd wel heel erg bijzonder als je in de lappenmand zit en dat je dan toch ook een liedje kan schrijven. Maar misschien beurt dat degene wel op. Hier is Fabiana Dammers met Make Me Whole. and silence. I realize I'm alone, not alone in my life. But in my mind, I cannot stay, I cannot. flicked ourselves, flicked our friends, our lives, reflecting wars, cause it feels so Het ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Ah, quit smoking three hours ago Maybe still hope for my burn down sober. But then again, how's it so? I got a shake up in my mouth, yo Down I go Nobody here to judge me though Nobody here to stop me, no Walking down the road with my megaphone My pants down low, my big hat on and yo Notice I've been flown on these roads for a long time Notice I've been throwing shows as I go by We were so fine, you would hold me in the night And if there be a one-way ticket to those days I'ma jump up, go get it and go away Yes, I go away if you'd hold me in the night You keep on looking, keep on looking In your mirror to the ground You're thinking what's that to deliver If there ain't no one around And if there's no one here you What you lost and haven't found Well then it's clear to me Why you and me Just fell in love with sound I just don't, I don't get it, don't get it Just let me now I don't get it, don't get it Just help me out I don't get it now I fall out Out of words and out of sound I don't get it, don't get it Scribbling this and I'm scribbling that Scribbling this and I'm scribbling that I ah, pity the fool that ain't skipping the try Cause yo, this is what you get man, this is a try I don't give a damn if you're thinking it's waxy Yo, light up another one, people are sleeping Light up another one, people are dreaming Light up another one, nobody sees me Light up another one You keep on looking, keep on looking In your mirror to the ground You're thinking what's that to deliver If there ain't no one around. And if there's no one here to give you what you lost and haven't found, well then it's clear to me why you and me is fell in love with sound. But I don't get it, don't get it, just let me now. I don't get it, don't get it, just help me out. Don't get it now, I'm all out, out of words and out of sound. don't get it, don't get it, just let me now. I don't get it, don't myself Peace for those who need it the most Let us lead them home on them bleeding souls Although we don't know cause the reason gone And they easy coming, they easy going now Scribbling this and I'm scribbling that uh, Scribbling this and I'm scribbling that Weken week hebben ze afscheid eh, genomen van eh, de Missis. Dat is eh, de bus, de tourbus waar Chef Special zeg maar het hele land mee doorgaat. En wat ik nou ook zo prettig vond, afgelopen week zat ik ineens naar Radio 2 te luisteren. En wat deden ze? Ze hadden gewoon de Radio 2 CD te pakken. Dit, dit, album dus. Wat je nu hoort, eh, daarin hebben we dus uh, eh, eh, Scribbling gedraaid. Dat is volgens mij ook de single. One for the Misses, zo, heet zo heet dat album. Ik denk dat we toen al wisten dat het toch niet helemaal goed ging met het busje. Dus ja, dan hebben ze het maar helemaal aan opgedragen. Haarlemse Band, ze hebben vorige week, wat ik zei, hebben ze het afscheid genomen van het busje op het stadstrand in Haarlem. Ik dacht dat het in de buurt was van de lichtfabriek, want daar schijnt het eh, allemaal zich hebben afgespeeld. Ja, en hoe dat verder is verlopen, dat eh, moet ik je helaas, dat antwoord moet ik je helaas eh, schuldig blijven. Maar goed, daarvoor hoorde je een, een leuk liedje van Fabiana Dammers, Make Me Whole. En dat gaat dan over, ja, op het moment als je ergens ziek ligt en op bed en je denkt van... Goddorie, wat erg allemaal met die smerige medicijnen in die troep. Dan ga je op een gegeven moment wat eh, lopen pielen op het papier. En eh, je pakt ook nog eens een keer je gitaar. En dan komt er een liedje uitrollen. Wat menigeen ook wel doet glimlachen. Dus dat eh, is een beetje het verhaal en de gedachte achter het nummer Make Me Whole. Juist, we gaan verder met een, een nummer van Sleen Cairo. Die had ik een paar weken geleden had ik die geïnterviewd. Op een mooie aprildag in Amsterdam. Eh, dat, eh, de opname heb ik eh, nog steeds hoor. Dus ik kan hem zo weer van stal halen. En dan wordt dat ene uur gewoon nog een keer herhaald. En dan kunnen we daar nog eens een keer stilletjes van genieten. Maar goed, zover is het nog niet. ik krijg wel heel veel steeds reacties van mensen die de nummers van Celine Cairo een beetje beginnen te kennen. Eén ehm, uithalen is eh, een, jongen die eh, op dit moment eh, heel erg veel furore maakt als dichter. En ik geloof dat hij aanstaande dinsdag mag hij weer een aantal gedichten voordragen in De Waag. Zijn naam is Jeroen van Malta. Dus, en is een enorme fan eigenlijk geworden van, van deze Celine Cairo. en daarom, hij, hij, zei gisteren, ja dat nummer Strange is, dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Zal ik hem dan eh, gewoon nog maar eens een keer draaien. Hier is die eh, weer van Celine Cairo. Het nummer dat heet dus inderdaad Strangers. seem to be content this way And I can't accept that I'm a stranger to your eyes But not to your hands So let me end this and end drilling holes. There's no one who ever had such a faithful hammer. Walking man of steel, 200 pounds. kans maken om verder te komen. John Henry van Kashmir Hakim eh, bracht de tijd eh, op eh, ja, zes minuten over half twee inmiddels. Ja, ik voel me een beetje lichtelijk gênant. Ik heb hem eigenlijk bij een halve minuut weggehaald. Ja, nou ja, goed. Uh, zal dat de volgende keer wel uit mijn pollen harssen laten om <laughs> dit gewoon niet nog een keer te doen. Ja, normaal gesproken doe ik dat, eh, doe ik dat eigenlijk helemaal eigenlijk niet. Ik weet niet wat het is. Eh, goed, eh, dat, dat was dus, dus Kashmir Hakim. straks, of tenminste in deze maand verderop, volgende maand verderop, te zien en te horen in Pakhuis Wilhelmina. Zal die uh, te zien zijn en te horen zijn met eh, de eerder gedraaide Jori Zwart, eh, Secretly Sleeping. zij zitten beiden in de kwartfinales van de Grote Prijs. Wordt, wordt leuk. er zullen denk ik op dat moment van die avonden nog niet specifiek de winnaars worden aangewezen. Dat gebeurt pas veel later. die mensen krijgen dan nadat de hele cyclus is geweest te horen van je bent door, je bent door. En dan eh, krijgen we de, de, halve finales. Maar dan zitten we alweer in september. Dus zover is het eh, nog niet. Ehm, daarvoor hoorde je Celine Cardo met Strangers. Ik zei het al, eh, ze heeft en uh, ja, min of meer eh, heb ik met haar een, eh, een interview gehad. Het is een week of wat geleden. Ik geloof dat het op eerste paasdag is het in het tweede uur van deze muziekboulevard allemaal uitgezonden. De liedjes die ze heeft geschreven. Nou had ik van de week begrepen dat ze zich waagt een, om een aantal covers te gaan, op te gaan nemen. Of tenminste in ieder geval te gaan zingen. En of daar ook nog mp3's van zullen gaan komen. Dat moet ik nog maar eventjes afwachten. Maar goed, zover is het nog niet. Nu tijd voor een, eh, een, dame die vorig jaar in het eh, pakhuis Willemine heeft eh, gestaan. Maar helaas ook niet echt ver gekomen is in het hele verhaal van de Grote Prijs. Felicia Bloemendaal met Just Stay. Sweet little dream about you and me Until an ugly sound coming from far, far away Wants to take my dream away the sound of your alarm clock next to my ear saying you must wake up and I'm praying you won't hear it baby refuse come with me back to snooze and make my dream come true oh there must be a solution that will fit us both how about if you don't go doesn't have a girlfriend, I bet Cause he gets mad about the simplest flaws And his laptop is his only friend Your co-workers are boring Stupid small talk down the hall Same old songs on the radio The coffee is too bitter the computer too slow Oh, there must be a solution That will fit us both I know if you don't go to work today You'll lay in my bed all day You're gonna be late anyway So honey, make my day And just stay No one will find you when you're with me Cause I will hide you oh, oh, under my sheets So please stay Say you won't go away You go there every day Don't leave me alone Simply tell them you can't come A fever, the flu, a rash, a broken toe you got your whole life left to work Missing out a day or two won't hurt I just need some wel de fanfare, maar zo is het niet. Eh, Lee Mason met uh, eh, Pool. Ik uh, kom helemaal niks meer van ze tegen op, op het wereldwijde web. hoe zit dat nou eigenlijk toch? en terwijl dat ze dit, dit hebben afgegeven, toch helemaal niet zo verkeerd klonk. Maar ik zal wel eens even op onderzoek uitgaan. Eens even kijken of, of ik dan meer te weten zou kunnen komen over, over deze ja, over dit hele verhaal. Dus ja, ik, ik, ik ben een beetje, een beetje geschrokken. Het, zou zomaar kunnen zijn dat ze ermee opgehouden zijn. Maar goed, eh, daarvoor hoorde je Felicia Bloemendaal met Just Stay. Verder met eh, de muziek hier bij ZFM Zandvoort Muziek Boulevard. En dit is Dalal Marouf. En het nummer dat heet Trip on the Sea. Maar Marouf was dat. En Trip on the Sea. Ik, eh, ik, heb hem elke week heb ik hem eh, gewoon bij me in, in mijn, eh, ja, mijn rugzak. Maar ik heb er ja, min of meer heb ik er nooit echt aandacht aan besteed. En ik denk, nou, nou moet het er toch eens een keer van komen. Maar goed, je weet het maar nooit. Het is nooit te laat om het zo te doen. Wait and See van Robert Blackman. Hier en daar doet zijn stem een beetje denken aan of Kees Mayfield of aan Nick Schuit. Van de Cosmic Carnival. Luister zelf. don't see you much these days But enough for me to know what's going on And I don't speak with you much at all But just enough for me to know exactly what went wrong only think of you When lights go down, boy, I tell you That there's just too much light in this town Cause as I dream of you I often wake and I wonder If this could be your one mistake I only love you cause you won't Only miss you cause you don't miss cause you won't Only miss you cause you don't miss me We'll wait and see So as you move on As time goes by Just remember how forever by your side I hope you're happy Where you are now and I'm here for you I guess I'll always be around I only love you cause you won't Only miss you cause you don't miss me I only love you cause you won't Only miss you cause you don't you won't Only miss you cause you don't miss me We'll wait and see En er zou er nog wat uh, moeten komen. Maar hij schijnt uh, gewoon nog een minuut uh, door te lopen. Maar <laughs> dat, is, dat is heel leuk met dit soort, dit soort dingen. Dan weet je het... ja, Loop gewoon nog een minuut door. Hij heeft hem waarschijnlijk niet goed uh, afgeknipt. Wait and see van Rupert Blackman. Eh, de man zal 3 eh, mm, juni in Den Bosch bij de kwartfinales van de Grote Prijs te zien zijn en te horen. Daar zal ik een viertje moeten laten. Want dan ben ik gewoon fijn op vakantie. En dan zit het... ja, dan, dan moet ik eventjes gewoon er even uit. Het is niet altijd eh, dat het eh, eventjes eh, heel gezellig vrolijk verder gaat met het leven op zich. Je moet op een gegeven moment ook aan jezelf denken. Maar goed, ehm, we hebben er nog één klaarstaan voor, voor het eind van dit, deze programma. Lekker stevig mag het wel zijn. Om de middag een beetje stevig aan te zitten, denk ik dan maar. Hier is Ravolva en Dark Hearted Love.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 Het voorstel was door de VVD in de Tweede Kamer ingediend samen met de fracties van D66 en SP. Volgens de vvd Teven, een van de initiatiefnemers, is de handtekening weggehaald toen hij vorig najaar staatssecretaris van Justitie werd. D66 is kwaad over de handelwijze van de VVD. De partij is ervan overtuigd dat de VVD zijn handtekening heeft ingetrokken om de SGP Peet paaien. In ruil voor steun aan de coalitie in de Eerste Kamer. Het zal erom spannen of VVD, CDA en gedoogpartner PVV morgen een meerderheid halen bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. De laatste groep Britse militairen is vandaag vertrokken uit Irak. De Britten zijn er acht jaar lang actief geweest. In 2003 leidden ze samen met de Verenigde Staten de invasie van Irak en werd Saddam Hussein verdreven. Twee jaar geleden vertrokken de meeste troepen. De militairen die nu Irak verlaten maken deel uit van de Royal Navy. Ze hebben geholpen met het opleiden van de Iraakse marine. Die taak wordt nu overgenomen door de Amerikanen. Bij de Britse missie in Irak zijn 179 Britten om het leven gekomen. In Soudaan zijn duizenden burgers de stad Abaya over ontvlucht. De stad in het gebied tussen Noord- en Zuid-Soedan is gisteren bezet door het leger van de centrale Soedanese regering van president al-Bashir. Het leger zegt dat het de opstandelingen uit de stad heeft verjaagd. Volgens een woordvoerder van het leger van Zuid-Soedan is Abaya gebombardeerd en beschoten met tanks. Soedan en Zuid-Soedan maken allebei aanspraak op het olierijke district Abaya. In januari is in een referendum besloten dat Zuid-Soedan in juli onafhankelijk wordt. Het weer, vanmiddag bewolkt en buien, later weer droog met opklaringen. Temperatuur 15 graden aan de kust tot 19 land in maart. Morgen droog en zonnig bij 17 tot 21 graden. De dagen daarna vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB.